this. Dit is Kevin May. so. Je luistert naar het tweede uur van Almere Actueel op jouw Almere On Air. Mijn naam is Kevin, maar ik ben bij je tot drie uur met de berichten uit en over je stad. En natuurlijk de allerlekkerste muziek. En zo zijn we weer aangekomen bij het eerste berichtje voor dit uur. De politie moest in de nacht van donderdag op vrijdag uitrukken voor een schietpartij in de Almeerse Kruidenwijk. Volgens een woordvoerder van de politie is bij de schietpartij niemand gewond geraakt. Het zou gaan om een schietincident in de Meldekistelstraat rond 1 uur s'nachts. Het is nog niet duidelijk wat precies is gebeurd, al melden omstanders dat er zou zijn geschoten vanuit een rijdende auto. Nog geen maand geleden vond op een steenworp op afstand ook een schietpartij plaats op de Basilicumweg. Daarbij raakte in niemand gewond. Een Almere van 20 werd aangehouden. De politie onderzoekt of beide schietpartijen met elkaar te maken hebben. Dit is Almere On Air. Als ik de snaren van gitaren hoor, dan maakt me dat zo blij. ik weet nog heel goed waar ik ben geboren. In een wagen van hout en dat was mij. Nu ben ik al iets ouder en mis ik de tijd van toen. Want de plek waar die wagen stond, dat is alleen nog maar groen. een dag en nacht, ja dat zit me in mijn bloed. Een klokje over gezet op een spijkerbroek. Overal ben ik en overal voel ik me thuis. Want waar ik geld kan verdienen kan verdienen. Met mijn handel en soms ook met mijn stem. It is Kevin May. sleep on it. Let me sleep on it. I'll give him an answer in the morning. Let me sleep on it. Baby, baby, let me sleep on it. Let me sleep on it. I'll give him an answer in the morning. Let me sleep on it. Baby, baby, let me sleep on it. Let me sleep on it. I'll give you an answer. gonna be, boy? Yes or no? What's it gonna be, boy? Yes or no? Let me sleep on it, baby, baby. Let me sleep on it. Well, let me sleep on it. I'll give it one ounce Almere Havenfestival gaat dit jaar niet door. De organisatie laat weten dat er dat het coronavirus voor veel te veel onzekerheid zorgt. Het festival zou plaatsvinden op 4, 5 en 6 september. Het evenement zou dit jaar voor de twintigste keer plaatsvinden. Het festival staat bekend om de concerten, een brokante en antiekmarkt, een proeverij, een botterrace en chanticoren. Vorig jaar kwamen er 42.000 mensen op af en het jaar daarvoor 75.000. Evenementen zijn tot 1 september door het kabinet opgeschort, maar een verlenging is mogelijk. Volgens de organisatie is het ook niet mogelijk om het festival te organiseren waarop mensen mogelijk anderhalve meter afstand van elkaar moeten houden. Het festival wordt nu doorgeschoven naar 2021.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 Je luistert nog steeds naar Almere Actueel en uh, het wordt weer tijd voor het volgende berichtje. Even een korte. Het fietsdepot van de gemeente is bevrijdingsdag, morgen dus, 5 mei, gesloten. Vanwege de coronamaatregelen is het fietsdepot alleen op dinsdagen geopend van 10 tot 12. Vanaf dinsdag 12 mei is het fietsdepot elke dinsdag gewoon weer open. Wij gaan door met een heleboel lekkere muziek. Fijn dat je luistert. Almere. agenda agendapunten of wat dan ook wat je denkt, dat kan ik even in zijn uitzending gebruiken. Laat ons dat even weten via info apenstaartje Dus info apenstaartje omroepalmeren.nl. Denk eraan, een postzegel is niet nodig. voor mij. Maak wat tijd voor me vrij. Ieder uur van de dag denk ik steeds aan jouw lach. Alleen jij maakt me blij. Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij. Zeg me wat ik moet doen, want ik wacht op die zoen. Kom vanavond. Verfrissend. Anders. Maar vooral Almere. Dit is Almere On Air. attraction, attention. Don't you see, baby, this is perfection.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 Tijdens de raadsvergadering, die voor het eerst sinds weken weer eens in de raadzaal was, werd er snel duidelijk dat de meeste partijen niet tegen de versterkte gebedsoproepen zijn. In totaal werden er vier moties ingediend die opriepen om het gebed via de luidsprekers te verbieden of een banden te leggen. Geen enkele motie werd gehaald. Almere. Yeah, you never said a word, you didn't send me no letter. Don't think I could forgive you. See, our word is slowly dying, I'm not wasting no more time. Don't think I Holland Art Weekend van 2020 gaat Lijnder uit Flevoland op de audiotour. In het weekend van 6 en 7 juni presenteert kunstjournalist Luc Heesen 10 luisterprogramma's. Per landschapskunstwerk een uitzending, plus één over de hele collectie. Zo kun je binnen of buiten, thuis of ter plekke het hele weekend van de Flevolandse Landart genieten. Jaarlijks worden de landschapskunstwerken in Almere, Lelystad, Zeewolde, Dronten en de Noordoostpolder in het zonnetje gezet tijdens het Landart Weekend. Martine van Kampen, curator van het Landart Flevoland, die zegt: Door dit jaar het hele programma beluisterbaar te maken, verschuift de nadruk van samenkomen naar individuele beleving. Zo kan iedereen op een landschapskunst van gepaste afstand meemaken. Tijdens het luisterweekend worden de kunstwerken zelf ten gehore gebracht en interviewt Heze kunstenaars en kenners over de kunstwerken van Robert Morris, Richard Serra, Daniel Liebeskind, Piet Sleger, Marinus Boezem, Anthony Gomley, Paul de Kort, Bob Ramza Raaf, Atelier de Lyon. Het programma wordt half mei bekendgemaakt. Beluister het Landart Weekend op 6 en 7 juni live op www.landartflevoland. Flevoland. Nadien zijn de afleveringen ook als podcast beschikbaar. Dit is Almere On Air. En zo lopen we toch langzaamaan richting de klok van drie uur. En moet ik weer afscheid van jullie gaan nemen, helaas. Ik ben er eh, morgen weer met een speciale bevrijdingsdag-uitzending op dezelfde tijd als normaal Almere Actueel is. Dus dan kun je luisteren. En de volgende editie van Almere Actueel is natuurlijk aanstaande woensdag tussen 1 en 3 op Omroep Almere, oftewel Almere On Air. Ik zeg bedankt voor het luisteren en graag tot morgen.